Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Dordrecht zijn kort na elkaar twee schietincidenten geweest. Even voor middernacht werd een man neergeschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en zagen zeker één persoon wegrennen. Toen de politie aankwam was het slachtoffer overleden. Anderhalf uur later werd twee kilometer verderop geschoten. Daarbij werd de man in zijn been geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen beide incidenten. Er is nog niemand aangehouden. Spanjaarden mogen volgende week zaterdag weer naar buiten om te sporten of te bewegen. De Spaanse premier Sanchez zei dat bij een toespraak waarin hij een voorzichtige versoepeling aankondigde van de lockdown. Voorwaarde, voor de versoepeling is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Afgelopen dag werden in Spanje voor de tweede dag op rij minder dan 400 nieuwe coronadoden gemeld. Het wereldwijde aantal doden als gevolg van het coronavirus is de 200.000 gepasseerd. Dat meldde de Amerikaanse John Hopkins Universiteit en persbureau Reuters. Het aantal bevestigde besmettingen zal de komende dagen de grens van 3 miljoen voorbij gaan. De VS, Spanje en Italië tellen meer dan de helft van de sterfgevallen. De meeste doden vielen in de VS. Dat land telt tot nu toe ruim 50.000 doden. Voor alle cijfers geldt dat ze een vertekend beeld geven... omdat de cijfers overal anders worden berekend en nergens compleet zijn. De Nederlandse overheid heeft op dit moment 130 miljoen mondmaskers in bestelling. Daarmee zal het tekort aan beschermende middelen in onder meer verpleeghuizen en de thuiszorg snel minder worden, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Dat denkt dat er per week ruim 12 miljoen mondkapjes nodig zijn. Er komen nu al dagelijks miljoenen exemplaren binnen vanuit Azië. Of en wanneer alle 130 miljoen maskers beschikbaar zijn, kan het ministerie niet zeggen. Het weer vannacht opklaringen. Het komt af naar 1 tot 4 graden. Komende dag in het noorden bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden, al is het op de Wadden iets frisser.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 Maybe one day you'll be brave and trust your life and say to them. You just can't envision it. vanilla, vanilla. accusers, instigators, perpetrators, and the haters. Act like they are profound, they ain't movers and shakers. They say they all get paper, they're just crackheads pulling capers.